Thijssen met het NOS-journaal. In de Braziliaanse stratie tegen president Temer hardhandig uiteengeslagen. De duizenden demonstranten werden onder meer met traangas en waterkanonnen uiteengedreven. De betogers zijn aanhangers van de afgezette president Dilma Rousseff. Zij werd vorige week weggestemd omdat ze zou hebben gesjoemeld met begrotingscijfers. Ook in de rest van het land werd gedemonstreerd, maar daar waren veel minder mensen op de been. Zo'n 30 van alle universitaire docenten heeft geen certificaat voor het lesgeven. In 2008 spraken alle Nederlandse universiteiten af dat docenten een basiskwalificatie onderwijs moesten halen, maar nog niet iedereen heeft er een. Dat blijkt uit een inventarisatie van het interstedelijk studentenoverleg. Ook is de kwalificatie niet overal verplicht en verschilt het aantal docenten met een BKO per universiteit flink. VVD-leider Mark Rutte vindt een groot aantal punten in het PVV-verkiezingsprogramma een bedreiging voor de rechtsstaat, zoals het sluiten van moskeeën en het niet toelaten van asielzoekers. Rutte zei in het VPRO-programma Zomergasten dat hij het diep oneens is met de PVV, toch sluit hij samenwerking met de partij niet uit. De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is het afgelopen jaar met 5% gestegen ten opzichte van 2014. De stijging komt onder meer doordat elektriciteitscentrales vorig jaar meer steenkool en meer aardgas verstookten. Ook is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer aardgas gebruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. Justitie in Colombia gaat een Nederlandse man vervolgen voor de moord op zijn echtgenote, schrijft de Telegraaf. De vrouw werd vorig jaar september doodgevonden op een zeiljacht voor de Colombiaanse kust. Volgens de man werden ze overvallen op hun boot, maar dat gelooft het Openbaar Ministerie in Colombia niet, omdat er nog waardevolle spullen aan boord waren.